4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft voor het eerst in een jaar weer over de grens luchtaanvallen uitgevoerd op de PKK. Met gevechtsvliegtuigen werden in Noord-Irak verschillende bases van de militante Koerdische beweging gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor een aanslag van de PKK gisteren in het zuidoosten van Turkije. Daarbij kwamen elf Turkse militairen en een lokale bewaker om het leven. Direct na de aanslag zei premier Erdogan al dat de daders ervoor zouden boeten. In totaal zijn de afgelopen maand al meer dan 30 Turkse militairen gesneuveld door toenemend geweld van militante Koerden. PVV'er Daniel van der Stoep stapte uit het Europarlement. In een persverklaring zegt hij dat hij gisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol. Er waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. Een volksvertegenwoordiger dient dit soort gedrag niet te vertonen, zegt van der Stoep, die twee jaar in het Europarlement zat. PVV-leider Wilders betreurt het incident en zegt dat hij de beslissing van Van der Stoep om op te stappen respecteert. Shell zegt dat er vrijwel geen olie meer stroomt uit het lek in een olieleiding in de Noordzee. Wel zegt de oliemaatschappij dat het lek op een lastige plaats zit. Het olielek bij een productieplatform 180 kilometer ten oosten van Schotland werd een week geleden ontdekt. Inmiddels is een hoeveelheid van ongeveer 1300 vaten in zee gestroomd. De gevolgen lijken mee te vallen. Na overleg met de Schotse regering heeft Shell meer openheid beloofd over het lek. Daarnaast wil de oliemaatschappij het eigen inspectiebeleid aanscherpen. Het olieplatform wordt vandaag gesloten voor onderhoud dat eerder was gepland... en daarbij zal volgens Shell ook worden gekeken naar de staat van alle olieleidingen bij het platform. Het weer, vannacht opklaringen, minima 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweer, hagel en windstoten.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 Just a little taste of heaven's bliss that I took away with me. Anytime I see the stars above, she's the only one I'm thinking of. I don't know if you could call it love, but it's good enough for me. She's the vision that I can't forget. Brother, you ain't seen nothing yet. She's the only woman in my dreams. Things ain't always what they seem. All I wanna do is hold her tight. What you gonna do when she's out all night? I don't remember asking your advice. the trouble with a moon like kiss that she gave me on a night like this. Just a little taste of heaven's bliss that I took away with me. Anytime I see the stars above, she's the only one I'm thinking of. I don't know if you could call it love, but it's good enough for me. She's the lover that I won't regret. Brother, how much you wanna make of that? nothing you say is gonna bring me down. You should hear the rumors going round. She makes me feel like I'm the only one. It won't be long before you're done. Why you always wanna mess with me? Brother, the truth shall set you free. That's the trouble with a moon like this that she gave me on a night like this. Just a little taste of heaven's bliss that I took away with me see the stars above. She's the only one I'm thinking up. I don't know if you could call it love, but it's good enough for me. trouble with a moonlight like that she gave me on a night like this. Just a little taste of heaven's bliss that I took away with me. Anytime I see the stars above, she's the only one I'm thinking of. I don't know if you could call it love, but it's good enough for me. Zo'n twee oud wat je juist hoorde. Raul Malo en de Moonlight Kiss aan Raul Malo. Die was in het verleden de zanger van de Mavericks. Ben uit eh, Florida. Goeienacht allemaal. Dit gaat het derde gedeelte worden van de nacht ging anders. En voor het nieuws, eh, met Ewald de Jong hoorde je nog eh, een opname van Dave Groesen met zijn ensemble je hoorde namelijk eh, de nieuwe Hampshire Hornpipe. En dat is muziek die voorkomt in de film On Golden Pond. Een film die gemaakt werd onder regie van Mark Wardell met in de rollen onder meer Henry Fonda, Catherine Hepburn en Jane Fonda. Dave Woesen dus voor het nieuws. En dan dit uur, dan zijn we eindelijk toegekomen aan uh, het cabaretgedeelte... waarin Fons Jansen de schooljongen zal uithangen... en verder ook nog aandacht eh, aan de school in de vorm van muziek... dankzij de platen die we gaan draaien van Cat Stevens en Paul Simon. En ook aandacht nu voor de stem van uh, Caleb Followill. De omstreden stem van Caleb Followill. Hij is namelijk de zanger van The Kings of Leon. Hier is de nieuwe hit van een Back Down South. Liners waren het. Nou, Pinkpop bijvoorbeeld. En Rocco En toen in Dallas, toen ging het ineens mis. Toen kon uh, zanger Callop follow Will niet meer de juiste toonhoogte bereikte. En hij eh, stopte met het optreden en <laughs> hij liet de drie jongens van de band achter zich. Kings of Leon, je hier nog eens een keer met hun Back Down South. En dit wordt Rob Hoeken uit de jaren zestig. 1965 in de Phonogram Studio in Hilversum. Rob Hoeken met zijn eh, Boogie Woogie kwartet. Een kwartet dat verder bestond uit eh, Wim Bitter op gitaar... Paul Hoeken op de drums en Kees Kuipers op de bas. En de productie die werd gedaan door Tony Vos, Rob Hoeken en Down South. La, een jaar later werd het een hit voor hem. En dit is een eigen opname, een historische opname. neem je mee naar 14 april 1994... Het optreden van Trucker Keks in het programma Denk aan Henk. En een van de liedjes die ze toen zongen, Trek je jas aan. Hier is de stem van Rick de Leeuw. Begint hier nu het einde, of eindigt het begin? Is twijfelen gezond, of zonde van de tijd? Zijn gedeelde jaren dubbel, of tellen ze maar half? heet wat wij hebben liefde? Of is het angst voor eenzaamheid? Trek je jas aan, het is koud vandaag, het wordt al licht. We moeten nu weg dus trek je jas aan, het is koud vandaag. Het wordt al licht en we moeten nog zo ver. Is wie niet voor is tegen, is wat niet aan is uit. Is alleen maar waar wat waar is, voor wie de waarheid vroeg honderd wijze zweven. Toen er werd gevraagd, heeft elke vraag een antwoord. Of is de vraag genoeg? Trek je jas aan, het is koud vandaag het wordt al licht, we moeten nu weg. Dus trek je jas aan, het vandaag. Het is al licht en we moeten nog zo ver. Dus trek je jas aan. Muda no ver. É? descreve trek je Duitse naar Keks. 14 april 1994 te gast in Denk aan Henk. En ze zongen toen onder andere Trek je jas aan. Die opname, die opname uit het historisch archief, uit de Vara archief... heb ik je nog eens een keer hier laten horen. In de nacht Denk anders. En in 2001 toen eh, kwam er zo'n beetje een end aan de band. En Rick de Leeuw is naar de hand solo verder gegaan. Met name in Vlaanderen, daar is die populair. and the people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the girls in their hair while the shot men who just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your hip is twisted stars.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 Q65 met de Live I Live... met de zang van de inmiddels betreurde Wim Bieler. Daarvoor had je dan Amy McDonald en This is the Live I Live... Morgenmiddag dan kun je gaan kijken naar... Eh, een band die al enige tijd bekend is hier in Nederland. Namelijk eh, Noah and the Whale. Die hebben hier al een eh, hit gehad met hun eh, Live Goes On. En inmiddels is er een nieuwe single van het gezelschap uitgekomen. En die heeft als titel Life is Life. En dat zal ik je nu eens gaan laten horen. En zoals ik al zei, morgenmiddag dan zijn ze live te bewonderen op het Lowlands Festival. De band komt uit... Eh, uit het Verenigd Koninkrijk. En ik zou ze zeggen, ga eens even gezellig luisteren. The Noah and the Whale. En Life is Life. this new life can start. And it feels like heaven. Left his house amid de nieuwe single voor Noah and the Whale. Zoals ik de band is te zien op Lowlands dit weekend. En dat optreden dat zal eh, morgenavond plaatsvinden in de grote Grolstent om tien voor half acht. En eh, als je behoort tot de pechvogels en je had zo graag willen gaan... die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, er is nog altijd een noodoplossing. Je kan achter je computer gaan zitten en kijken naar het themakanaal van de publieke omroep 101.tv of 101 TV 101.tv. En daar kan je vanaf het eh, middaguur elke dag, vrijdag, zaterdag en zondag... kijken naar eh, een programma van eh, de redactie van 3 voor 12... die zorgen voor concertregistraties en optredens van Lowlands. En misschien heb je wel een uitgebreid abonnement bij kabelhandelaar. dan kan je ook uitgebreid voor de televisie kijken naar het themakanaal 101.1 TV. Voor Lowlands dus. Zo dadelijk het cabaret van Fons Jansen. Stevens. necessity Ik denk, nou, gaan we even een potje voetballen, weet je wel. zet ik mijn fiets, jongens, tegen, tegen het hek van het kerkhof. Kom, kom ik terug van voetballen, jongen. Mijn hele fiets gestolen. Die zeker gedacht, hey, fiets voor het kerkhof, eigenaar zeker overleden. Dus ik naar het politiebureau, krijg, krijg formulier voor, voor gestolen fietsen met, met vijf vragen. Nou, die vragen die slaan volgens mij helemaal nergens op, jongen. Hier. Vraag 1. Geschiedde diefstal met uw medeweten? Twee, het rijwiel al, al voor de diefstal. Drie, is het gestolen rijwiel nog in uw bezit? Vier, zo nee, waar is het rijwiel dan nu? En vijf, waar had u het rijwiel zelf gestolen? Nee, ik, zal dat morgen wel eens invullen, jongen. Want vanavond barst ik van het huiswerk, jongen. Huiswerk, dat, dat slaat volgens mij ook helemaal nergens op, jongen. Ik zeg altijd een school. Dat is een gebouw waar, je even naartoe moet om te horen wat je thuis moet doen. Hé, hey, bij ons, hè? Bij ons school, hè? Bij ons school, hè? Een dag, dag, dag is pijbelt, hè? Dan word je verstraft of word je dag geschorst. heb je twee dagen vrij. Hey, als je op school niet goed weet wat, wat je worden wil, hè? Dan, dan laat je testen. Dan laat je bijvoorbeeld een vliegvanger, maar mag je ambtenaar worden. <laughs> of, of, staat je belletje trekken op, op zondagmorgen, maar mag je Jehovah worden. <laughs> Hey, mijn buurman ma maakte steeds eh, verschrijvingen met, met rekenen. mocht hij röntgenoloog worden in het zuiden des lands. Mijn zus hebben ze ook getest. Mijn zus, mijn zus zit voor de eindexamen. Vorig jaar gezakt, want het batterijtje van de rekenmachientje was op. dus, eh, nou zit ze voor het schoolonderzoek. Nou, het schoolonderzoek, jongen, dat, dat staat volgens mij ook helemaal nergens op. Alles wordt onderzocht, behalve de school. Dan zeggen ze, ja, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. nou, als ik nou mijn woordje zit te leren, heb ik vaak al, al het gevoel dat, dat het voor niks is. <laughs> Jongen, bij onze kast hadden we een jongen. En die kon, niet goed meekomen, want die kwam uit de arbeidersgezin... en dan kreeg je veel minder woorden. En de Nederlandse scholen zijn alleen voor die kinderen... die de woorden thuis al geleerd hebben. Nou... Dus die jongen zit bij ons op de HAVO. Toen moesten in de MAVO, toen moest in de LAVO... en eh, nu ligt hij in DAVO. Ja. jongen, neem nou bij ons school... Neem, neem nou die pik van geschiedenis, jongen. Nou, die man, jongen, die slaat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Dan zegt jongens, geschiedenis is een belangrijk vak. Want stel nou toch eens voor dat die meneer Blerio destijds niet, niet over het kanaal was gevlogen. Ik zei, nee, dan had je nou naar de maan gemotten met paard en wagen. Hij <laughs> jongens, denk je het in dat meneer Edison 100 jaar geleden die gloeilamp niet had uitgevonden? Ik zei, nee, dan zit je nou met een kaars hier naar de televisie te kijken. Ik, ik zei, nou, wees u maar blij dat, dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden... anders liep u nou achter de vullerswagen. en, en dan wordt die gifter. En als die gifter wordt, geeft hij een lullig proefwerkie. met, met zes vragen. Nou, die vragen die slaan volgens mij ook helemaal neer. Vraag 1. Wat is vrede? Nou, in zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te schrijven. Hier, vraag, vraag, vraag 2. Wie was Willem van Oranje? Nou, is een keeper van Nederland elftal, jongen. Vraag, vraag drie. Waar, waar woedde de 80-jarige oorlog? Nou, natuurlijk in het bejaardencentrum, jongen. Hier, wat waren de laatste woorden van Olde Barneveld? op weg naar het schavot. Hij zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug. Nee, die, die stof, hè, die, die hebben we nog niet behandeld. maar... Nee, maar... Nee, dit boek wordt, wordt vanzelf stoffig, jongen. Want, eh, want eh, dat, gebruiken we nooit. Maar je moet het wel, wel aanschaffen. Want die pik van geschiedenis heb het zelf geschreven. Hier, vroeg die ook nog. Wat gebeurde er in, in 1600? Had een buurman achtergezet, toen was ik ziek. ja. jongen. Die gast, jongen, die gast helemaal vol met maffe antwoorden, jongen. Want laatst vroeg hij, wie, wie schreef de eerste encyclopedie? Zegt mijn buurman, dat, dat zoeken we op. In de godsdienst, jong. In de godsdienst, hè. Ik kreeg die vraag, wat, wat zei de slang tegen Eva in het aardsparadijs, hè? Hij zei, snoep verstandig, eten appel. Nou, dan, nou, dan nou moet ik even bij vertellen, die Peer van Godsdienst, die man die staat volgens mij ook helemaal nergens op. Aan, mij vroeg die was Christus ook wel eens een keertje buiten dat, heilige land. Ik zei, natuurlijk, in Nederland. Hè. Hij zegt, hoe kom je daar nou ik zei, nou, de, de Batavieren kwamen 50 jaar voor Christus Nederland binnen. Toen, toen, toen zei die peer van God, wie, wie heeft jou dat verteld? Ik zei, die pik van geschiedenis. maar ja, jongen, dat, dat werkt allemaal langs elkaar heen. mevrouw, neem, neem bij ons op school. Neem nou die druif van de Duits, jongen. jongen, die man die slaat volgens mij helemaal nergens. Die man, jongen, die hebt dan een, een talenknobbel. Ik zeg, maar, meneer, moet u even goed naar me luisteren. Ik zeg, waar, waar u die knobbel hebt, heb ik een kuiltje. Hij zei, jongelui, Even goed luisteren. Vertaal in goed Nederlands, hè? In de beschenking, zei zich de meester. Dus ik, ik let, ik vertaald, hè? doe ik altijd. Hè? Uh, eh, aan de bekrompenheid herkent men de schoolmeester. <laughs> Eh, hij pist nijdig, jongen, en, strafwerk mee in huis. Een handtekening van mijn vader. Maar ja, mijn vader was druk, hè. Mijn vader altijd, was dat nu weer, was dat nu weer? Ik zeg, oh, dus eh, aanvraag ver, ver, verlaging schoolgeld. Hey. Mijn, mijn vader is zo hoor, want eh, heb je bijvoorbeeld vier, vier voor Duits op je rapport... zegt hij, hey, die leraar kan zeker niet, niets goed lesgeven. <laughs> Hey, weet je, mijn vader zegt, eh, die zegt altijd van ze moeten die leraren pas uitbetalen als, als de hele klas voldoende hebt. <laughs> nou, vorige week was mijn, mijn vader al op de ouderavond, weer onder schuilnaam, want hij schaamt zijn eigen rotten. maar, nee, maar jongen, dan, nou, nou, geef ik je toch even te raaien wie die tegenkwam op die ouderavond, jongen. Trut van biologie. en dat mens staat volgens mij ook helemaal neer. Maar ja, je, je kan on, ontiegelijk bij, de spieken. Want waar ik zit, die hoek, dat noemen wij de, de speakerscorner. En wij, wij spieken dan niet voor de flauwekul van hoge cijfers. Wij spieken uitsluitend voor de wisselbeker. Die, die is nou bij Jan Heijn, want die had de stelling van Pythagoras... aan de binnenkant van zijn contactlens geschreven. Nee, ik niet. Nee, nee. Ik nooit gehad. Ik, ik had hem bijna gehad, de wisselbeker, voor vorige week. Hè. Had half plant kunnen. Vraag ze aan mijn buurman. Heb een mannelijke bloem, stampen of mijn meeldraad, En die jongen die weet het niet, dus ik, ik doe even zo. dus hij zegt, stampen. En was, was het wel mooi, haha, stikke fout, ik zeg, jongen, kalm, hè. Ik zeg, wil meneer even eh, het geluid van een meeldraad nadoen? Nee, maar neem nou bij, ons, bij school, jongen. Neem nou die pief van wiskunde, jongen. Want die man die staat volgens mij helemaal neer. Dan komt hij de klas binnen, jongens, leuke opgave. Eén arbeider bouwt een huis in 30 dagen, dus 30 arbeiders in één dag. Wie hebt nog zo'n voorbeeld, hè? Ik zei ja. Ik zeg ja. Ik zeg, één, één schip vaart in de 30 dagen naar Amerika, dus 30 schepen in één dag. Jongen, nee, maar toen werd, hij, toen werd hij giftig, want hij kon de fout niet vinden, jongen. Bij, bij, bij ons komt maar één goede leraar, jongen. Dus die, die vogel van Gim. Daar, kan je me lachen. Laat, laatst vraagt hij mij, weet, weet, jij de verleden tijd van kwik, kwikzilver? Ik zei, nee, hij zei kwakzalver. Ik heb laatst nog gevraagd. Eh, eh, ik zeg, waarom hebben we bij ons school jongens en, meisjes apart te Hè? Hij zegt, ja, ze zijn anders gebouwd, dus andere oefeningen. ik zeg, nou, ik weet toevallig nog een paar hele aardige oefeningen... die ze samen zouden kunnen doen. Hij zei, jongeman, vertel eens even waarom was jij voor vorige week niet in mijn les? Ik zeg, man, ik mocht, moest mijn brommer schoonmaken. Hij zegt, dat, dat is voor mij geen reden. Ik zeg, nee, u was ook op school. Hey, later, later vraagt hij aan mij, heb jij wel eens zo'n stottercursus meegemaakt? Ik zei nee hoor, ik heb het mijn eigen geleerd. <laughs> ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. 1971. Me and Julio down by the schoolyard. Paul Simon, me and Julio die iets uitgevreden hebben, uitgevreden hebben wat justitieel niet door de beugel kan. Waar het precies om gaat, dat blijft een geheim in deze song van Paul Simon. Daarvoor hoorde je uit 1980 schooljongen Fons Jansen, de cabaretier, die kon je beluisteren. En die werd weer voorafgegaan door een opname uit 1977. Cat Stevens die het song Old Schoolyard. Er is een nieuw, er is nieuw materiaal uit van Elvis Costello. Geen nieuw album, maar wel één nieuwe song. En die eh, is te horen als je gaat kijken binnenkort. En dat zal zijn in het najaar na een film. Want dan komt die film pas in de bioscoop. De film met als titel... <laughs> Toen viel mijn computer even weg. Nou, ik ga het eventjes opzoeken. In ieder geval... Eh, je gaat nu luisteren naar die titelsong van Paul Simon. Of Paul Simon van eh, Elvis Costello. That I should be singing its praises Just to catch my senses as they slip away But my sentences and phrases Are about as worth that I could say. Perhaps I lack the sense of occasion. Seems that I've been looking down so long, you see, that it seemed like up to me. I should be ashamed. Sparkling Day. Dat is een van de, of eigenlijk de enige nieuwe song die je tegen kan komen op de original soundtrack van de film. Daar komt de titel van de film <laughs> One Day. En die film die gaat in oktober, 6 oktober om precies te zijn... in eh, Nederland in première in de bioscopen hier in Nederland. Veel muziek daarin. En dit is dan die enige nieuwe song die je kan behoren in die film. Elvis Costello die het zingt Sparkling Day. En waar gaat de film over? Nou, het is een, een heel eh, leuk gegeven. Het gaat namelijk over een eh, jongen en een meisje die op 15 juli 1988 eindexamen doen. En ze besluiten na die eh, dag om elkaar een jaar later weer te zien. En dat herhaalt zich zo 20 jaar, maar steeds op die 15e juli ontmoeten ze elkaar om bij te praten van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Totdat na zijn twintig jaar blijkt dat ze wel erg veel om elkaar geven. <laughs> ai, ai, ai, ai. Nou, dat is vanaf oktober in de bioscoop in de film One Day. Met onder andere de muziek van Elvis Costello erbij. Zullen ze dit ook spelen op Lowlands? Het is wel een van de grote hits. Bij België komen ze Deus. Nothing really ends. a plan, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said. Well, I just came for you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance with someone I've been pushing away? And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor. affected me no more than sympathy. My lies, you have heard them. My stories, you have laughed with. My clothes, you have torn. And do you still love me? Do you feel the same? do I have a chance of doing that over? bands die dit weekend te zien zullen zijn op Lowlands. Ja, Lowlands is zoveel te zien dat het af en toe eh, moeilijk is om een keuze te maken. Zoals bijvoorbeeld als Deus optreedt in de Alpha-band om kwart over acht. Op datzelfde moment ook een interessant optreden in een wat kleinere tent van een band die komt uit Los Angeles. Ze noemen zich Mariachi El Bronx. brings you down. Everyone's dragging their feet on the ground. You're kind of fake.